Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De Chinese activist Cheung Guangcheng heeft het Amerikaanse congres telefonisch om hulp gevraagd. Ook wil hij graag contact met minister Clinton van Buitenlandse Zaken, die op dit moment in Peking is voor een jaarlijks overleg tussen China en de VS. De blinde activist Cheung zat tot 2010 gevangen omdat hij kritiek had op de Chinese overheid. Hij hoopt in de VS in vrijheid te kunnen leven. In Nijkerk heeft een grote brand gewoed in een fabriek waar producten van kunststof worden gemaakt. Brandweer kreeg het vuur moeilijk onder controle, maar rond middernacht gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er kwam bij de brand veel zwarte rook vrij die tot ver in Flevoland te zien was. In de fabriek waren geen mensen toen de brand uitbrak. Wel werd een omstander met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen gevaar voor de volksgezondheid. De EU gaat Suriname ter verantwoording roepen over de omstreden amnestiewet en het naleven van de rechtsstaat. Diplomatieke bronnen in Brussel hebben dat tegenover de NOS bevestigd. Ingewijden zien de maatregel als een signaal dat Europa de gang van zaken nauwgezet blijft volgen. Diplomaten beschrijven de gesprekken als de zwaarste maatregel voordat er sancties komen. Facebook heeft bekendgemaakt dat de aandelen van het bedrijf tussen de 28 en 35 dollar gaan kosten. Betekent dat het internetbedrijf rond de 90 miljard dollar waard is. Facebook gaat naar verwachting over twee weken naar de beurs. Het wordt de grootste beursgang van een internetbedrijf ooit. Tot nu toe stond het record op naam van Google. Het tijdschrift Vogue gaat de jonge en te dunne fotomodellen weren. Dat hebben de 19 hoofdredacteuren van het wereldwijd uitgegeven blad afgesproken in een gezondheidspact. Modellen moeten voortaan 16 of ouder zijn om in Vogue te verschijnen. En ook als wordt vermoed dat ze een eetstoornis hebben, worden de modellen niet ingezet. Het weer vanuit het noordwesten steeds meer bewolking en wat regen. In het zuidoosten zon en grotendeels droog. Het wordt 12 tot 18 graden. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.